Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mona Keizer zegt haar lidmaatschap van de BBB op en keert niet meer terug bij de partij. Zei ze vanavond op een extra ledenvergadering. Vorige maand werd ze gepasseerd om Caroline van der Plas op te volgen als partijleider. Daarop verliet ze al de BBB-fractie in de Tweede Kamer om door te gaan als eenmansfractie. Hackers hebben bij een aanval op websites van de Europese Commissie... een onbekende hoeveelheid data gestolen. De Europese Commissie meldt vanavond dat de hack dinsdag werd ontdekt... en dat door snel ingrijpen de gevolgen beperkt zijn. De hackers hebben tegen een tech-website gezegd... dat ze de data later online willen publiceren. Het Israëlische leger zegt dat het is begonnen aan een grootschalige aanval op Beirut. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Zondag zei een Israëlische legerchef dat de langdurige campagne tegen Hezbollah nog maar net is begonnen. UNICEF zei vandaag dat in Libanon meer dan 370.000 kinderen ontheemd zijn geraakt door de Israëlische aanvallen op Hezbollah. In totaal zijn er miljoenen mensen ontheemd. Bijna 1100 mensen zijn bij de aanvallen gedood. De straat van Hormuz wordt snel weer opengesteld voor hulpgoederen en landbouwgoederen. Dat zegt de Iraanse VN-ambassadeur. Iran geeft daarmee gehoor aan een verzoek van de VN. Die waarschuwde voor ernstige voedseltekorten en humanitaire crisis wereldwijd... als gevolg van de blokkade van de straat van Hormuz. Het Nederlandse elftal heeft de oefenwedstrijd tegen Noorwegen gewonnen. In de Johan Cruijff Arena werd 2-1. Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Tijani Reinders. In de 14e minuut gingen de Oranje supporters staan... en applaudisseerden als eerbetoon aan Johan Cruijff. Dinsdag was het tien jaar geleden dat hij overleed. Het weer, er trekt regen over. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgenochtend nog veel bewolking en op veel plaatsen nog wat regen.